Dat heeft volgens het RIVM waarschijnlijk te maken met de strengere maatregelen. Al is het niet echt indrukwekkend, zegt verslaggever Ben Meinertsma. Gemiddeld was de groei afgelopen week over een hele week genomen 22 procent. Een week eerder, vorige week, hadden we het over 27 procent. Nou, dat is een hele, heel klein beetje minder groei. Dus dat zou je een afvlakking kunnen noemen, maar dat is ontzettend weinig. En wat we natuurlijk willen zien is een daling. We willen niet minder groei zien, we willen een daling zien. De afgelopen dag waren er ook weer meer dan 10.000 besmettingen. Al waren het wel iets minder dan gisteren. Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen stijgt wel heel duidelijk. Het zijn er nu 2358, ruim 100 meer dan gisteren. Het kabinet neemt het op voor Geert Wilders. Die plaatste afgelopen weekend een cartoon van de Turkse president Erdogan... met op zijn hoofd een bom met brandende lont. En hij schreef er het woord terrorist bij. Dat viel niet goed in Turkije. President Erdogan doet aangifte. En premier Rutte vindt dat onacceptabel. Ik heb een eh, boodschap voor president Erdogan. En die boodschap is eh, heel simpel. In Nederland beschouwen wij vrijheid van meningsuiting als het hoogste goed. En het plaatsen van cartoons hoort daar volgens Rutte bij. En een aangifte tegen een Nederlands politicus... die mogelijk zelfs zou kunnen leiden tot een inperking van de vrijheid van meningsuiting... is niet acceptabel. Alle bedrijven kunnen nu steun aanvragen bij de overheid als ze zijn getroffen door de coronacrisis. Als hun inkomsten met 30% of meer zijn teruggevallen, kunnen ze aankloppen. Tot nu toe kregen alleen bedrijven in zwaar getroffen sectoren geld, zoals restaurants en cafés. En door de coronacrisis is wereldwijd, wereldwijd veel minder CO2 de lucht ingegaan. In de eerste helft van het jaar was de uitstoot 9% lager dan de eerste helft van vorig jaar. De grootste daling werd veroorzaakt door minder verkeer op de weg. Het weer. Vanmiddag neemt de bewolking toe en gaat het op steeds meer plekken regenen. Het waait stevig en het is een graad of 12. Morgen eerst zon, maar later op de dag kans op pittige buien met hagel en onweer.